Door Albegens met het NOS-journaal. Horeca-ondernemer met een miljoenenclaim als het kabinet vasthoudt aan de plannen om binnen twee jaar alle rookruimtes te sluiten. Koninklijke Horeca Nederland zegt in de Telegraaf een overgangsperiode van minimaal vijf jaar te willen. Wordt die termijn niet verlengd, dan eisen horeca-ondernemers compensatie voor de bouw van de rookruimtes. Het kabinet moet in Amsterdam ingrijpen in de zaak van illegale die corporatiewoningen hebben gekraakt. Dat willen de VVD en het CDA in de Tweede Kamer. De gemeenteraad nam eerder een motie aan waarin staat dat Amsterdam voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zet. VVD en CDA vinden dat het kabinet dit besluit moet vernietigen. De omstreden Asuna-moskee krijgt geen subsidie meer van de gemeente Den Haag. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad stemde in met een motie daarover. Aanleiding voor de motie waren recente berichten van Nieuwsuur en NRC... waaruit blijkt dat in de moskee nog steeds radicale preken worden gehouden. In Brazilië zijn 251 mensen gearresteerd... die worden verdacht van het bezitten of verspreiden van kinderporno. Dat gebeurde tijdens het grootste kinderporno-onderzoek ooit in Brazilië... waar duizenden agenten bij waren betrokken. Volgens de politie hadden alle verdachten een aanzienlijke hoeveelheid bestanden... met kinderporno in hun bezit. Michael van Gerwen heeft de Premier League of Darts gewonnen. In de finale versloeg hij de Brit Michael Smith met 11-4... Het is de vierde keer dat Van Gerwen het prestigieuze darts-toernooi wint. Hij krijgt 300.000 euro. De finales van de play-offs voor promotie en degradatie zijn in twee gelijke spelen geëindigd. Almere City tegen de Graafschap werd 1-1 en Emmen tegen Sparta werd 0-0. De returns worden zondag gespeeld. De twee winnaars van de finale spelen komend seizoen in de eredivisie.